Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft bijna een maand na zijn inauguratie... voor het eerst gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Dat een nieuwe Amerikaanse president zo lang wacht met overleg met zo'n belangrijke bondgenoot is ongebruikelijk. In Israëlische media werden al zorgen geuit over de bekoelde relatie. Maar met het telefoongesprek lijkt die kou uit de lucht. Volgens een verklaring van de Israëli's was het een warm en vriendelijk gesprek dat een uur duurde. Biden en Netanyahu spraken onder meer over de coronacrisis, Iran en het versterken van de militaire samenwerking. Het Outbreak Management Team adviseert het kabinet om gewoon de AstraZeneca-vaccins te blijven gebruiken... hoewel die minder goed zouden werken tegen de Zuid-Afrikaanse coronavariant. Die variant gaat op dit moment niet veel rond in Nederland... en het uitstellen van vaccinaties is onverantwoord, zegt het OMT. Zuid-Afrika stopte eerder deze maand met het AstraZeneca-vaccin. Het OMT bevestigt dat er onzekerheid is over de werkzaamheid van het vaccin... tegen ernstige COVID-19 veroorzaakt door de Zuid-Afrikaanse variant. Gebruikers van Facebook in Australië krijgen geen nieuws meer te zien in hun tijdlijn. Uitgevers van bijvoorbeeld kranten kunnen geen berichten via Facebook meer delen. Het Amerikaanse mediabedrijf heeft die stap gezet vanwege een nieuwe mediawet... waarover het Australische parlement binnenkort beslist. Als die wet er komt, moeten grote bedrijven als Facebook en Google gaan betalen... voor het doorgeven van nieuws van Australische kranten, nieuwsites en tv-stations. Google tekende eerst ook protest aan, maar heeft inmiddels afspraken met de media gemaakt. Het weer. Het is droog en de temperatuur daalt vannacht naar 4 tot 6 graden.